strenger worden getoetst op hun taal- en rekenskills. Pabo-student Kirsty heeft er gemengde gevoelens bij. Ik denk dat er wel meer onderwijs gegeven mag worden in rekenen en taal op de Pabo. Alleen denk ik niet dat er nog extra toetsen aan ehm, verbonden hoeven te worden. Want er zijn al best wel strenge toetsen. Ik denk alleen dat de begeleiding van de docenten misschien daarin eh, nog beter kan zijn. Zodat we inderdaad als leerkracht goed voorbereid voor de klas kunnen staan. En ook zelf goed les kunnen geven aan de kinderen betreft rekenen en taal. Ja, de onderwijsraad maakt zich zorgen, want niet lang niet alle kinderen kunnen bijvoorbeeld goed rekenen. En een hoop jongeren zijn niet al te best in lezen. De verbetering moet volgens de onderwijsclub starten bij toekomstige leraren. Een man van 70 uit Alblasserdam krijgt 10 jaar cel voor het misbruiken van 11 jongens. Hij stond in de buurt bekend als opa Kees en nodigde kinderen bij hem thuis uit om te gamen. Ook kregen ze drank en sigaretten. En het misbruik heeft veel kapot gemaakt, zegt de rechter. Het handelen van de verdachte is schokkend en weerzinwekkend en hij heeft veel leed veroorzaakt. Meerdere ouders hebben verklaard dat hun kind is veranderd van een open, vrolijk jongetje naar een angstig, gesloten kind. Eén ouder verklaarde dat haar gezin sinds de aanhouding van de verdachte leeft tussen hel en therapie. Een ander gezin is noodgedwongen verhuisd. Ja, de man krijgt geen TBS, onder meer omdat hij beginnende Alzheimer heeft. En Britse bounty-haters kunnen opgelucht ademhalen. Snoepfabrikant Mars haalt als proef de chocolaatjes met kokos uit de Celebrations-dozen. Dat zijn die rode boxen met gemixte chocolaatjes erin, zoals Snickers en Milky Ways. Een hoop Britten laten die bounties al links liggen. De kokoshaat is daar al langer een ding. Vorig jaar mochten Britten alle ongegeten chocolaatjes na de feestdagen terugbrengen. En dat zorgde voor een flinke lading bounties. Krijg je nog het weer. Nu nog regenachtig langs de kust. Vanavond ook in de rest van het land buien. Een graad of 16 vandaag. Morgen ook zo nu en dan een bui, maar dan wat meer zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate.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 daar sta je nu een half uur in de file tussen Apkoude en Maarsen. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagenstein 18 kilometer en 40 minuten tijdverlies. En op de N207 bij Nieuwveen is het oponthoud een kwartier.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 Volgens Rusland zou Oekraïne aan zo'n bom werken. Oekraïne ontkent dat en besloot daarom het Atoomenergieagentschap onderzoek te laten doen. Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning. Dat heeft het kabinet besloten na aanleiding van het nieuwe Nibud-rapport over hypotheeknormen van volgend jaar. Het gaat om maximaal 10.000 euro. Het WK Hockey wordt in 2026 in Nederland en België gehouden. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Nederland een wereldkampioenschap voor zowel mannen als vrouwen mag organiseren. Het weer, het regent nagenoeg in het hele land, in het noorden ook in de nacht.